Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De NS wil dat reizigers hun geplande reis vooraf doorgeven. Op die manier wil de NS meer inzicht krijgen in welke treinen het druk zal worden. Sinds de uitbraak van corona is het aantal reizigers met zo'n 70% gedaald. Terwijl bijna alle treinen nog rijden. Volgens de NS laten reizigers de trein nu soms links liggen... omdat ze vrezen dat het er te druk is. De aanmeldfunctie moet reizigers beter informeren. Het doorgeven van de reisplannen kan vanaf komende dag in de NS-app. De Europese Unie moet een wapenembargo instellen tegen NAVO-bondgenoot Turkije. Dat vinden de regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie. Het land bemoeit zich volgens hen te veel met regionale conflicten. Zo zou Turkije bijvoorbeeld Syrische jihadstrijders naar Nagorno-Karabakh hebben gestuurd om te vechten. Ook bemoeit Turkije zich met de gewapende conflicten in Libië en de oostelijke Middellandse Zee. CDA, D66 en ChristenUnie hebben er genoeg van... en vinden dat er geen wapens meer richting Turkije mogen gaan. Komende dag dienen ze bij de behandeling van de begroting... van het ministerie van Buitenlandse Zaken een motie in met die strekking. In Rotterdam is een jongen van 13 aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij een steekpartij. Bij die steekpartij raakt een 14-jarige jongen zwaar gewond. Het slachtoffer ligt in het ziekenhuis. De politie is op zoek naar getuigen van de steekpartij. Dat de Amerikaanse president Trump zijn verlies nog niet heeft toegegeven... vindt Joe Biden beschamend. Dat zei hij op een persconferentie. Volgens Biden zal het de nalatenschap van de president geen goed doen. Voor de overgang naar een nieuwe regering is het niet essentieel dat Trump zijn verlies toegeeft. Het zal de voorbereiding op de machtswisseling niet in de weg zitten, zegt Biden. Het weer. Vannacht is het overwegend droog. De temperatuur ligt rond de 8 graden.